Nieuws van 4 uur. Kees Groot heeft ingevoerd. Het OM hoopt daarmee dat de wegen veiliger worden. Het gaat om N-wegen in Flevoland, Friesland, Limburg, Utrecht en Zeeland... waar vaak te hard wordt gereden of die bekend staan als gevaarlijk. Er komen meerdere flitspalen die de snelheid van automobilisten aan elkaar koppelen. Over twee jaar moeten de systemen werken. Een vervroegd pensioen voor mensen met een zwaar beroep kost de overheid jaarlijks tussen de 125 en 200 miljoen euro. Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft dat berekend. Ongeveer 2% van de beroepsbevolking heeft een zwaar beroep, zoals stratenmaker, dakdekker of schilder. Als die mensen niet op hun 67ste, maar op hun 64ste met pensioen gaan, kost dat 125 miljoen aan extra AOW-uitkeringen. Volgens de onderzoeker staat daar tegenover dat de overheid fors minder kwijt is aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Mensen met een zwaar beroep kampen op latere leeftijd vaak met medische klachten. In het zuiden van Japan zijn bijna 400.000 mensen geëvacueerd na zware regenval en overstromingen. Er hebben zich aardverschuivingen voorgedaan en rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Een 93-jarige man kwam om het leven toen hij werd meegesleurd door het water. De evacuees worden opgevangen in scholen en overheidsgebouwen. Volgens de weersverwachting blijft het zeker tot morgenochtend regenen in Zuid-Japan. De ruzie tussen Italië en Oostenrijk over migranten berust op een misverstand. Volgens Oostenrijk zijn er op dit moment geen plannen om grenscontroles in te voeren op de Brennerpas. Dat kan veranderen als de stroomvluchtelingen toeneemt. Gisteren riep Italië woedend de Oostenrijkse ambassadeur op het matje. Oostenrijk zou ook panzerwagens bij de grens willen neerzetten. Maar daar is geen sprake van, zegt Wenen. Het weer op veel plaatsen zon, alleen in het noorden nog bewolking met af en toe wat regen. Het is 20 tot 27 graden. Morgen periode met zon en 24 tot 30 graden. Later op de dag is er in het zuiden kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Aan het begin van de avondspits de meeste vertragingen op de A9 richting Alkmaar vanuit Amstelveen.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 That girl, like something off a poster. That girl is a damn they say is a gun to my holster. Yeah, she's running through my mind all day. Hey, Shawty's like a melody in my head that I days like my eyeballs like a replay, replay. Like you a symphony, the one that could fill your fantasies. So come, baby girl, let's sing with me. Hey, I can be your melody, a girl I can write you a symphony, the one that could fill your fantasies.